Uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbeving in Myanmar is opgelopen naar 694. Dat zegt het militaire bewind van het land. Er zouden ook zo'n 1700 gewonden zijn. De beving had een kracht van 7,7. En ook in buurland Thailand was er veel schade. In Bangkok vielen zeker 9 doden. En daar worden nog zeker 117 mensen vermist. Er wordt onder andere nog gezocht naar bouwvakkers. Die waren bezig in een appartementencomplex in aanbouw. En dat complex is ingestort. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding was voor de schietpartij in het Brabantse Oosterhout gistermiddag. De politie zei gisteravond dat ze de hele nacht door zouden gaan met onderzoek. Bij de schietpartij kwamen twee mensen om het leven. Iemand anders raakte zwaar gewond. Het schietincident was midden op straat en het motief is nog niet duidelijk politie houdt rekening met meerdere scenario's. Onder meer dat de twee overleden slachtoffers op elkaar hadden geschoten. Er wordt ook onderzocht of er nog verdachten op de vlucht zijn. Een Zweedse journalist is in Turkije opgepakt toen hij het land binnen wilde komen. De verslaggever wilde schrijven over de grote protesten tegen de regering... die al ruim een week bezig zijn. Eerder werden er al twee Turkse journalisten opgepakt... en ook een verslaggever van de BBC werd het land uitgezet. Vandaag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. Het station wordt verbouwd omdat ProRail in de toekomst meer reizigers verwacht. Aanstaande zondag en maandag is er beperkt treinverkeer mogelijk van en naar Amsterdam Centraal.